Van de Vries met het NOS Journaal. Bij de BBB zijn een aantal partijprominenten het niet eens met de leiderschapswissel die is aangekondigd. Ze hebben daarover een brief gestuurd naar het bestuur. Vrijdag maakte de BBB bekend dat medeoprichter Henk Vermeer de partijleider wordt... als opvolger van Caroline van der Plas. Daarmee wordt Mona Keizer gepasseerd. Dinsdag wordt er in de fractie over gestemd. De brief van de prominente is ondertekend door onder meer oud-staatssecretaris Tuinman van Defensie. In een Zwitsers skigebied is een 22-jarige Nederlands-Zwitserse man omgekomen door een lawine. Hij ging bij Verbier buiten de piste skiën en werd meegesleurd. De man overleed ter plekke. Gisteren overleed in Oostenrijk een Nederlander van 52... die buiten de piste aan het skiën was. Door zware sneeuwval en regen zijn er de afgelopen dagen veel lawines in de Alpen. Daarbij zijn al zeker tien doden gevallen. De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn voorbij. Bij de sluitingsceremonie in Verona sprak de voorzitter van het IOC van een onvergetelijk evenement... waar iedereen volgens haar zichzelf kon zijn. De Olympische vlag is overgedragen aan de Franse regio's in de Alpen... waar over vier jaar de volgende winterspelen worden gehouden. Bij de sluitingsceremonie werd de Nederlandse vlag gedragen door Jorrit Bergsma en Xandra Velzenboer. In de Eredivisie heeft Feyenoord thuis met 2-1 gewonnen van Telstar. Daarmee staan de Rotterdammers nu vijf punten voor op NEC en Ajax. Bij Feyenoord maakte aanvaller Raheem Sterling in de tweede helft zijn debuut. Eerder vandaag versloeg AZ in eigen huis Sparta met 3-1. Onderin won Go Ahead Eagles met 4-0 van Heracles Almelo, dat daardoor laatste blijft. Utrecht speelde met 1-1 gelijk tegen Pek Zwolle en SC Twente, SC Groningen werd 2-1.